spoedige start. met het NOS Journaal. De NAVO maakt tot een berg spreekt van de grootste Russische operatie sinds de Koude Oorlog. De marine in Rusland heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd, vooral in de bouw van onderzeeërs. En die worden gesignaleerd in de buurt van glasvezelkabels tussen Amerika en Europa. De NAVO is bang dat de Russen kabels doorsnijden of data aftappen. Familieleden van slachtoffers van de MH17-ramp mogen begin volgende maand de laatste beelden van een dierbare terugkijken die op Schiphol zijn gemaakt door beveiligingscamera's. Het Openbaar Ministerie weigerde het materiaal drie jaar lang vrij te geven vanwege de privacywetgeving. Afgelopen zomer werd duidelijk dat de nabestaanden die beelden toch mogen zien. Dat gebeurt volgende maand in een speciale ruimte in Zoetermeer. Ongeveer 200 mensen hebben vanmiddag geprotesteerd bij het hoofdkantoor van ABP in Heerlen. Ze eisen dat het grootste pensioenfonds van Nederland direct stopt met beleggen in de kerncentrales van Doel en Tihange in België. Volgens de Limburgse zender L1 heeft ABP samen met drie andere pensioenfondsen bijna een kwart miljard euro belegd in de omstreden Belgische kerncentrales. Die zijn al meerdere keren stilgelegd vanwege technische problemen. Het dodental na overstromingen in het zuiden van de Filipijnen is opgelopen tot zeker 130. Alle slachtoffers vielen op het zuidelijke eiland Mindanao. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Vooraf was gewaarschuwd voor de overstromingen en modderstromen... maar volgens de autoriteiten hebben veel mensen die waarschuwingen genegeerd. Het weer vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog... en met een graad of acht vrij zacht. Morgen en eerste kerstdag grijs met soms wat regen of motregen. Het wordt dan een graad of tien. Aan zee kan het stevig waaien. Tweede kerstdag gaan we de zon wel af en toe zien...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 And he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when it's dinner plate. I believe, I believe, I believe, I believe that we're meant to be. But jealousy, jealousy, jealousy, jealousy get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes. Cause were trying. You know I'd be lying, saying you are the one. Ooh, ooh, that could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time, but I never got the chance to make her mine because she fell in love with little thin white lines. London girl with an attitude, we never told no one, but we look so like you. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm driving through. I believe, I believe, I believe, I believe that I'm in too deep. Jealousy, jealousy, jealousy, jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad in love. Ooh, ooh, but you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying, fix me. Looking at my history, I'm bad at love. Oh, you know, you know, you know, you know, I'm bad love. I'm bad love. I know that you're afraid. I'm gonna walk away. It's time to feel and face. It's time to feel and I know that you're afraid. I'm gonna walk away. Each time the feeling fades, you know I'm bad at love. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, that could finally fix me. Looking at my history, I'm De zaterdagavond zinder. Be prepared to go on De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Yes, yes, yes, we zijn er weer. En jongens, het mooie is, we zijn weer helemaal compleet. Vorige week was ik alleen naar de Quinten aan de telefoon op de ijsbaan. Vorige week was Erik nog steeds ziek, volgens mij. Maar de Euro Breakdown, we zijn er weer. Het einde van het jaar, we gaan voor Jongens! Flaneren. Flaneren nee. op de dansvloer. Heerlijk. Hartstikke blij dat jullie er weer zijn. Jongens, eh, ik heb Quint en ik heb Erik er weer bij. Jongens, hoe gaat het met jullie dit weekend? Ja, goed. Ik, eh, ik weet niet hoe het met Erik zit, maar... Eh, ik ben helemaal bijgetrokken van, van de week hard werken. Jij bent helemaal bijgetrokken. Jij kan weer even. Ja. Ja, nou ja, met mij prima. ook weer eigenlijk een heel rustig weekje gehad. Klinkt niet zo heel enthousiast, Erik. Nee, een beetje moe nog. Maar... Oh, Hoe komt dat, Erik? Nou ja, ik ben eh, gisteren met eh, een van de drie B's hier uh, wezen stappen. raad u zelf maar wie. <laughs> Wat is dat? Kijk, hij, doet het niet. oh, <laughs> jezus. Ja, heerlijk jongens, heerlijk. heerlijk wat, dat eh, we er Wat heb je van onze pet vanavond, Mike? Wat hebben we in petto? We gaan de lijst natuurlijk weer doornemen. We gaan kijken wie waar staat. Ik eh, ben eh, heel erg blij dat ik mag zeggen dat ja, Rockstar niet meer op 1 staat. vorige week in nou. ieder geval niet. Kijken waar die nu deze week staat. Wat een verrassing, hé. En, ik heb nog leuke nieuwtjes. Jij hebt leuke nieuwtjes. Nou, Wacht even. hoor. Wacht even, wacht even. Want dan moeten we het eens even... Maar daar gaan we het zo allemaal over hebben, jongens. Dat gaan we allemaal doen. En ik denk eh, dat Quinten eh, wel heel erg blij wordt van de volgende. Ja. Oh. Lil Pump. Oh. That's it right now, Tina. Lil Pump. Yeah. Gucci Gang. Oh. Oh. Yeah. Big, big head on the beat. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Spread their rest on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot name. I can't bob in the wetter rain. Ooh. Rather go and buy Ball mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Spent three racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bin the wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. My lean costs more than your rent. It do. Ooh, your mom still live in the tent. Yeah, still slanging dope in the jets. Huh? Yeah. Me and my grandma take meds. Oh. None of this shit be new to me. No. Nope. Fuck my teacher called tutory. Yeah. Bought some red bars, cost allergies. Huh? Fuck your airline, fuck your company. Fuck it. Bitch, your breath smell like some cigarettes. Cigarette. I'd rather fuck a bitch from the project. Yeah. They kick me out the plane off perk set. a little pump flying private jet. Yeah. Everybody scream for WestJet. Fuck em. Lil Pump still stuck that meth. Yeah hundred on wrist, sipping on tag. Fuck a little bitch, make a pussy wet. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy in the wetter rain. Rather go and buy all man. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent three racks on new chain. My bitch love do cocaine. I fuck a bitch, I forgot name. Yeah. I can't buy no bin no wedding rain. No. Rather go and buy ball mains. Hey, huh? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Lil Pump. Yeah. Lil Pump. Ooh. Het bijna vergeten. Lil Pump, Gucci gang. Oeh. Speciaal voor Quinten. Ik zei toch dat je deze leuk zou vinden? Ik vind het echt vreselijk nummer. <laughs> Ah, je vindt het vreselijk. Ja, ik vind het echt, echt terrible. Ja, idem. Dan zegt hij nog, ja, ik hou van rap en dit Ja, maar niet dit. Dit is gewoon... Het is echt zo populair, maar ik weet niet waarom. Hij bedoelt dan wel goede rap, hè, Mike? Dan, eh, Ja, dan moet je het wel goed doen. Dat ik je gangsters... hier heb ik niks aan. Hey, even jongens, eh, want we hebben een eh, nogal gevuld weekend voor de boeg. ik moet zelf zeggen dat ik ja, ik heb zelf ik heb vakantie, jongens. Ik heb gewoon vakantie. Ik ook. 3 januari ik was weer te werken. Ik ga, ook. Ik ga ervan genieten. Hier, moet je, moet je eens kijken. Wist je dat in het nummer Gucci Gang van Lil Pump, een kleine pomp, 70 keer het woord Gucci Gang voorkomt? Ietje mina. hey, Lil Pump die kan wel goed bij een fietsenzaak werken. <laughs> Ah, ik vind, eh, ik vind eh, dat hij daar eh, meer dan thuis hoort. Maar wel zijn eigen openen natuurlijk. Zeker, zeker. De Lil Pump Shop. Hey, maar jij hebt vakantie, Quint. Eh, wat ga jij doen eh, in je eh, your vacation? Uh, nou ja, de, de, feestdagen natuurlijk. Hè. Die, zitten om de hoek. Morgen begint het al. De feestdagen dus, zitten bij jou om de hoek? Ja, bij jou niet dan? ja, redelijk. Ik ga morgen nog even kerstshoppen. Dus dat betekent mijn portemonnee weer afstaan en mijn vrouw en mijn hoofd dat het droog blijft. Nou, <laughs> daar hoop ik ook voor. Het wordt leven op <laughs> droog brood. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel heb al mijn geld alweer uitgegeven. Oh. Maar jij, uh, jij, bent ja. je voorbereid op de feestdagen? Of er is nog speciale dingen gepland staan? Nog iets uh, wat je eh, doen? Ja, gewoon druk nog steeds. Opdracht, veel werken. Dus vakantie is het eigenlijk niet, maar... Oké. Okay. Ah, dus, wel even mijn rust pakken. Lekker, lekker. Daar doe ik het voor. En Erik, wat is er vandaag aan de hand? Uh? Nou ja, mijn feestdagen zijn technisch gezien gisteren al begonnen. Want ja, ja, ik ben ook weer eens een keer een jaartje ouder geworden. Ah, geweldig. Weer een jaar dichter bij mijn graf. Alsof je volwassen bent nu. Ja, nou. nou. dat wordt hem nooit hoor, dus eh, dat scheelt. Dus volgend jaar weer op Ik bedoel, kijk naar mijn broer, dat is mijn evenbeeld. Dan weet je <laughs> genoeg. ja, maar ja, luister, je weet wat ze zeggen. 100 kilo dynamiet. <laughs> Zeg je vrouw dat ook? Dynamiet. Die zegt alleen jammer dat lontje kort is. <laughs> ja, dat is wel een beetje standaard eigenlijk. En de oh. explosie zo kort. Oh, dat is gewoon this, this, nou, jezelf. Dus ja, ja, ja. Maar in ieder geval, dus eh, iedereen vakantie, iedereen relaxen. Erik, jij gaat je verjaardag vanavond vieren. wat, uh, wat, uh, wat kan Zandvoort voor jou verwachten vanavond? Ja, Terror. Ja, nou, ik ga vanavond denk ik gewoon lekker stappen. Misschien even kijken wat Schipstrand. <laughs> is dat zo ernstig? Ja, ga jij nou ook mee, Mike? Nou ja, mijn schip is al gecrashed, dus... Nou ja, ja, wat zou ik erover zeggen? Ga, je ook mee? Ga ik mee. Nee, nee, nee. Ik, ik, ga niet mee, want mijn vrouw die moet werken. Dus ja, dat, dat, dat wordt hem even niet. Oh. En ik weet wat de meeste, de, meeste mensen denken dan. You suck. Dat is waar. Ja, dat is. Ja, ja, ja. Maar ja, ja ik, eh, mijn vrouwtje moet, vrouwtje moet werken. Dus ik ga vanavond eh, ga ik eens kijken of ik eh, niet in slaap val op de bank. en dat ik in ieder geval eens een keertje ouderwets ga gamen. Ik hoop dat, dat zeg je elke week, Mike. Ja, en ik doe jij elke week. Ik val iedere keer in slaap op de bank. Iedere keer leg ik het af. Ja, maar kijk even eh, van hoe laat tot hoe laat werk je. Eh, nou ja, dat valt op zich wel mee. Maar ja, als je bedenkt, weet je, dat eh, een paar jaar terug, dan was ik koning, koning. Dan was het echt... ja. Oh, en, nou, en nou moet je maar één trap oplopen, je staat uit buiten adem. Dus, Nou ja, dat valt wel mee. Maar ja, weet je, je slaapt gewoon een stuk. in ieder geval, je, je bent heel erg gehecht naar je slaap op zo'n moment. Ja, dat, begrijp wordt, dat wordt alleen maar, ja, alleen maar erger. maar ja, en ja, wat doe je eraan? Vrij weinig. Nou, slapen. me, darling. Tiptoe. When you move your sign is alarming. Man, why you just big fat thing overflowing? Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick, like it's swollen. Now you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. Mm, that cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. Girl, je tip shorty tiptoe. Got, got your, your left cheek showing, mama. Tip Bring that body my way. my way. Can't take it off my breath. Not like you do, baby. Oh. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Say it's Sunday. Say when you tiptoe. When you tiptoe. Oh, oh, oh. No breaks when you push that back. That, that right, do it just like that when you tiptoe. When you tiptoe. Hold tight when you. Wine for me, darling. When you move your spine is alarming. talking about me lately. Telling all your friends how much you your dirty laundry. We always on and off until you're on me, until you're on me, yeah. You be saying real, real nice, real nice things when I'm touching you. You be getting real, real, real, real, real jealous when it wasn't you. Oh, and every now and my iPhone, iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was all. something different now. You wanna break or just to fix it now. jij ook wel eens op iemands bedroom floor? Elke nee, week? Nee, wel op bed, maar... Nou, niet op iemands bedroom floor. Nee. Oké. Jij wel? Nou ja, af en toe als ik mijn bed is uitgevallen ben, weet je, dan, eh, dan, dan mis ik al dan, ja, dan ben ik weer misgesprongen. <laughs> Dat is zo heel erg. Zo'n zwaar leven. Ik heb zo'n zwaar leven. En jij, Erik? Er is eh, ik elke week. Ja, denk die nog wel zwaarder leven. Even, we hadden het er net over, want er is weinig nieuws. Maar we gaan gewoon deze, deze uitzending, vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ik, ik ga mij presenteren als eh, Quizmaster. Hallo Quizmaster. En ik ga jullie vragen stellen. Ik heb nu nog even de vragen eh, nog niet <laughs> klaar. Straks wel. <laughs> Ehm, Wanneer? Een derde uur? Met het ondertoontje van een Weekend Millionaires misschien. Uh, ik, ik, heb wel, ja. ik, heb wel, ik, heb wel, wat. Ja. Ja, als ik, als, ik, eh, als ik het antwoord in ieder geval eh, ook erbij kan vinden. Want anders is het weer... Eh, Dan heb je er niks aan. Oké, ja, nee. Oh, ik, heb, oh, ik, heb oh. zo, ik heb zo wel wat. Hey, we hebben eerst even wat nieuws. Want er worden aanklachten in ieder geval ingediend. iedereen, iedere popster is tegenwoordig de LUL. Ja, wie, wie kent hem niet? Ik niet in ieder geval. Kid Rock. Ken, ik ken hem niet. Waar, waar moet ik hem, van kennen? Al Summer Lang. Oké. Sorry het feit dat hij eh, naar de Amerikaanse eh, Senaat wil. Ja, nou ja, hij heeft een aanklacht als broek hangen. Serieus? Ja. Nou, hij heeft eh, zijn nieuwe tour, hoe noem je zoiets, zijn nieuwe tournee, tournee. heeft hij The Greatest Show on Earth genoemd. Maar ja, er zijn bedrijven die dat al hebben. En het team van de zanger heeft duidelijk niet echt zorgvuldig werk geleverd met voorbereiden. Want de titel is namelijk al vastgelegd door een circus. Veld Entertainment gebruikt het handelsmerk voor de Ringling, Ringling Brothers. Die met die bewuste naam jarenlang over de wereld trokken. Nou, ken jij ze de Ringling Brothers? Uh, het zullen nee. wel, eh, Ik eh, ken de Ringling Brothers. nee, die ken ik niet. Oh, nou ja. En drie keer raden hoe hun show heet. Nou, ik denk de Greatest Showner. The greatest ja, Ja. Dus dat vonden ze niet zo leuk. En ze zeiden dat ze dan lang niet gingen opgeven, die naam. Ja, Zowel Kid Rock, maar ook Live Nation... die eh, de tour van de zanger promoten worden aangeklaagd. Een opvallende zet, want het bewuste circus ging begin dit jaar... na 146, na 146 jaar dicht, dus ze zijn al klaar. Nou ja, oké. Nou, ja, dan, dan is het gewoon einde verhaal. Dan, het is, dan, is, het gewoon niet anders. Ja, maar het is zeg maar, zij willen niet gegoogeld worden en dan eh, in... Eh, hoe zeg je Ja, ze willen niet eh, daarmee geassocieerd worden. En dat lijkt me niet zo gek ook. Nou, dat kan ik begrijpen. Oké, jongens. Ik nou. heb een vraag. Ik vertel. En eh, ik ben benieuwd hè, of jullie het weten. Eh, als jullie het... als je, als je, in ieder geval voor het goede antwoord hoor je... Dit. En voor het foute antwoord hoor je... Oké. Oké. Ja? Deal? Is goed. Hoe heet de dochter van Madonna? Is dit multiple choice? <laughs> ja. Oh. A. Lourdes. B. Sanchez. <laughs> C. Marshmallows. D. Schoenen. Wat? wat was A? Wat was A? Lourdes. ja, ik zeg Lourdes. A. A. Ja? Easy. Hoppa, Medalingo. Ja, dat was die echt... Uh, ik, eh, is geen Zullen we er nog eentje doen dan? Nog eentje dan? Ja, als je er eh? nog eentje hebt, dan nog eentje. En dan moeten we echt weer terug naar de muziek. Ja, ik denk wel dat het... <laughs> Oké. Nou, dit, dit, dit, zouden jullie wel kunnen weten. hoe oud was zangeres Amy Winehouse Oeh. toen zij overleed? 27. Erik, wat zeg jij? Ja, ik zeg ook 27. Ja, wat zit je nou op mijn, op mijn antwoord? Nee, want ik weet nog dat ze... Ja, dat ah, ah. En? Waar, waar is mijn geluidje? <laughs> ja, nou ja, 27, dat klopt inderdaad. Ik heb nog wel een paar leuke vragen, jongens. Okay. Oh, dit wordt nou, leuk. Oh. Ik eh, ben heel erg benieuwd om ze zo te horen. Ja, we gaan er zo gaan we weer door naar de vragen. We gaan om half acht gaan we eerst de lijst, derde lijst. Dan gaan we doornemen wie staat waar. Ik kan je wel vertellen wie er nu aankomt. Feels great, Fatty Web. we thought I was real. I was even falling math, I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. position. the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm all alone. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm Someone alone. take me home. Jongens, het is 1 over half 8. Het is tijd dat wij de lijst der lijsten gaan doornemen. Wie staat waar in de Euro Breakdown? in de lijst van Europa. We hebben deze week op plek 40 Halsey Bad at Love. Op plek 39 CNCO Little Mix met Reggae Lenton. Op plek 38 vind je Imagine Dragons met Thunder. Op plek 37 Macklemore featuring Skylar Grey met Glorious. En op plek 36 Logic featuring Alessa Cara en Khalid met 1-800. En op plek 35 vinden wij Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Little Paul met Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci Gang. Staat op plek 34 deze week. Pink What About Us staat op plek 33. Op plek 32 hebben wij Jason Derulo featuring French Montana met Tiptoe. Liam Payne, Bedroom, Bedroom Floor vinden wij op plek 31 terug. En op plek 30 G-Eazy featuring Halsey, Halsey met het nummer Him and I. Wauw. Dat telt niet eens, hè? Worden die allemaal rare gebaren worden die allemaal gemaakt. En ik denk echt van... Oh, de... Zo 2007. Zo 2007? Nee, dat niet. Oké, dan niet. dan niet. Sorry. Dan niet. Sorry. Ja, oké. Sorry. Fijn. Heel fijn. Was je klaar? Ja, ik was er wel klaar mee, ja. Oh, oké. ik heb nog eh, wel een interessant nieuwtje voor je. Oké, vertel. Nou, luister dan, want eh, mensen zijn dus boos op Apple. En vooral ja. Migos is boos op Apple. Omdat eh, blijkbaar Siri eh, niet take-off. Zeg maar, Migos bestaat uit, uit Quavo, Offset en take-off. En als je aan Siri vraagt, wie zijn de, de members van, van Migos... zeggen ze alleen Quavo en Offset. Dus dat vonden ze niet heel leuk. En daar is nu contact mee opgenomen, begreep ik. Het laat allemaal nergens op. Ja, ach. Weet je, het valt allemaal wel mee. Is het voorbestemd ja of nee? Wie zal het zeggen? Man B, be, Flora Georgia Line, BB Rexa. We zijn zo weer bij jullie terug met nieuwe vragen. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we are. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. but you know you're beautiful, and it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride Let's go. So won't you ride? bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately, that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. And I just don't know what to say. Maybe I'll pray. Pray. Maybe I'll pray. I am never believed in you, know, but I'm gonna. Bible. I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you, please. I'm broken, alone, and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I expectations so high? Is it the bar I set? My arms I stretch, but I can't reach. A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab, squeeze. I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark, I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high, but flies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna heart gripe, and that's a hard fight getting to swallow. So I scrap these. This pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because I but Jesus. only when it freezes. It's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless. And it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen and pick it apart. Like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson, Nas, Kim, Pac, Big James, Todd Smith, and I'm not Prince. So. a beautiful mess. At times juvenile, yes. I goof and I jest. A flawed human, I guess. But I'm doing my best to not ruin your expectations and meet them. But first, the speed em verse. Now, Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades, and the Dresden home is burnt to the ground, and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone, and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtains drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind, and everyone who has doubt, remind. Now take your best rhyme, outdo it, now do it a thousand times. Now let them tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. Cause how do I ever let this mic go without a fight when I made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't powder cry or spiral down or whine, but I'll decide if it's my final bow this time around, cause. I- serieus. Beyoncé, Eminem, Walk on Water. En jongens, het is tijd voor het quizje. Want ik heb eh, wel wat eh, vragen voorbereid. Officieel is de stand eigenlijk 2-2 eh, nu. Maar ja, ik heb jullie de mogelijkheid gegeven om samen te antwoorden. Nu gaan we het anders doen. We zetten in ieder geval de teller weer terug naar 0. En dat houdt in dat de eerste die zijn hand omhoog heeft... en ja, voor de mensen thuis kunnen dat zien via de livestream die, eh, ja, die mag antwoord geven. En ja, nog steeds geldt, als je het goed hebt, dan hoor je... Heb je het fout? Dat dus. Nou, let's go. Ben je heel grappig, dan hoor je gewoon dit. Dus. Nou. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. Jazeker. Oké. Hand op tafel, hè? Handen op tafel, inderdaad. Even kijken. Eh, ja, daar is hij. Hoe noem je een blunder die gemaakt wordt tijdens een tv-opname? Erik. Blooper. Heel goed. 1-0, 1-0 voor Erik. Quinten, eh, ga je dit nog wel goed maken nu? Uh... Ja, ik, eh, ik, die achterstand, ik weet het niet of dat nog te redden valt. Oké, oké. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. Oké. Wie is de meest bekende eh, in ieder geval wie is de, het meest bekende personage van Rowan Atkinson? Jezus, what the fuck? Eh, eh, wie is zijn meest bekende... Is dit multiple choice? Is dit, mag ik een hint? Bedoel je niet Scott? Laat ik het zo zeggen, in de achtbaan valt hij altijd in slaap. Oh, Quinten. Gok Mr. Bean of zo, wat is het? <laughs> het staat 1-1. 1-1. Eh. Goed gedaan, jongens. Goed wow, gedaan. Wat, wat het staat 1-1. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, uh, want we, we gaan eh, straks uh, natuurlijk nog even de lijst der lijsten nog even doornemen. We gaan uh, om, denk ik om 8 uur gaan we nog even wat verder. Dan gaan we kijken of, ja, wie, wie deze ronde van dit, deze uitzending gaat winnen. Ja, ik denk dat dat al duidelijk is. Ja, dat ik <laughs> natuurlijk. Jullie denken allebei dat het wel duidelijk is? Ja. ja. Oké. Geen van beiden, want we zijn de biel. Oké. <laughs> Let me go. is, zoals ik net over gezegd, we gaan nog even snel even de nummer 30 tot en met 20 doornemen. Kijken wie er waar is gebleven. Het is vandaag eh, een hele mooie dag om dat te gaan bespreken. Vind ik zo. Ja, zeker. Op nummer 30 staat g Easy featuring Halsey, Him and I. Nieuwe binnenkomer, vorige week nog niet in de lijst eh, nog te vinden. Cheat Codes, Freddy Web en Feels Great staat op 29. Op plek 28 Machine Gun Kelly met X-Ambassadors en BB Rexa met Home. Op plek 27 vinden wij Alan Walker featuring Noah Cyrus... with Digital Farm Animals All Falls Down. Kelly, Young Dam, Young Dom en Brooke vinden wij op plek 26. Op plek 25 weer BB Rexa met Florida, Georgia Line Meant to Be. Op plek 24 Sam Smith, met Prey. En op plek 23 Eminem featuring Beyoncé, Walk on Water. Ed Sheeran en Beyoncé zijn op plek 22 vinden met hun Perfect Duet. En op plek 21 vinden wij Charlie Puth met How Long. En op plek 20 Haley Steinfeld en Alyssa featuring Georgia, Florida Georgia Line. En What met Let Me Go. Hebben we natuurlijk net naar geluisterd. We gaan eh, nog niet afsluiten, maar we gaan wel door naar het eh, volgende nummer. Want uh, ja, the time is short, as hè, in show business. <laughs> Denk ik. Is dat zo? Ja, dat zeggen ze inderdaad. Julia Michaels, Maroon 5, help me out. Dan komen ze ook weer terug. Er is weinig nieuws, hè? Er is, echt, helemaal niks. Er is gewoon helemaal niks. wat wij allemaal, ze zitten bedenken. allemaal klaar voor, voor de kerst natuurlijk. Ik denk het wel, ja. Niemand gaat nu nog wat raars doen, heb ik zo het vermoeden. Nou, Erik wel vanaf. Ja, jij gaat, eh, jij gaat uh, sneltrein naar Adenhout, hoor ik. Nee, niet eens de sneltrein, want eh, anders wordt het te vroeg weg. Dat oh, wordt vanavond gewoon weer een ongelofelijke dronkenmars natuurlijk. Oh god, oh god. Een paar kilometertjes wandelen. Wat weten jullie nog van jullie jeugd? Vrij weinig. Ik zou zeggen vanaf mijn, voor mijn zevende eigenlijk niks. Oké, oké. zou het niet weten. Hoe goed is jullie tekenfilmkennis? Oh, die is heel hoog. Oké. Oké, oké. Nou, dat gaan we testen. Um, waaraan is de hippe smurf te herkennen in de tekenfilmserie De Smurfen? Erik? Zijn zonnebril? Nee. Nee. Krijg ik hem dan automatisch het punt? Eh, nee, je moet oh. hem wel goed hebben. <laughs> Lekker makkelijk. Eh... Hippe smurf, hippe smurf. Ja, waar kun je hem aan, eh, hem aan herkennen? <laughs> Heeft hij pet op? Ja, dat hebben ze allemaal. Ja, maar niet, niet dat zo'n muts. <laughs> Zeg maar echt zo'n hippe pet. Uh -oh. nee, dat is eh, smurf. nou... Ja, nou ja, hipstersmurf heeft een baard, denk ik. Maar, eh, <laughs> Oh, een baard. Ja, nee. nee. Maar weten jullie het echt niet? Nee. nee. Wat was het? Nou, het is ja, de, de bloem op zijn muts. Wat? lekker hip, dat is hippie. Ja. Dat is hippie smurf. Nee, <laughs> hippie smurf. hippie smurf. Hippie smurf is dus te herkennen. Hey, ga jij eens even niet opzoeken hoe en wat? Nee, maar okay. ik ook wel zien hoe die eruit ziet ook. Smurf Smurf. <laughs> Oh. Oh. Oké, volgende. Heb je er nog eentje? Ik heb er eh, zeker nog eentje. Welke presentator staat bekend om zijn spreuk? Nou, hier word ik niet zo vrolijk van. Oh. Erik. Rob Geus. Nou, verdorie. Ja, ja. Ik ben hem ooit eh, tegengekomen. Het staat, 2-1. Uh, eh, eh, je hoeft het me niet te herinneren. Ring, ding, ding. Dit is toch wel dat ik denk van wat is hier allemaal aan de hand? Nou, ik pak hem wel weer in twee uur. Jij gaat hem in de twee uur ga jij hem verslaan? Nou, jij, ja? Zullen zien. Oké, ja, ik ben, benieuwd. Dus ja, het staat in ieder geval vast. In de tweede uur gaan we dus verder met Mike's quizje. En, <laughs> de quiz van de drie beest. Oh, oh, nee, we gaan eh, in het eh, tweede uur gaan we verder met eh, de quiz inderdaad. we hebben in de tweede uur hebben we natuurlijk ook weer DJ, MC, slash wat ik vooral, wat ik wel. Huistuin keuken DJ. Onze huiskeuken en tuin rapper DJ en ja, wat al dan, dan niet meer. Dus dat gaan wij in het tweede uur gaan we dat erbij pakken. Quinten, heb jij nog speciale dingen voor het tweede uur op de planning staan? Hopen, wensen, dromen? Erik Verslaan. Erik Verslaan. Ik ga hem helemaal de grond in. Jij gaat hem helemaal de grond in. Ik, ik ga ook even voor een andere categorie kijken zo. Ik ben benieuwd. Ja. Maar dat komt wel goed. Ik ben echt benieuwd. <laughs> Jongens, ik wil jullie weer bedanken voor alvast het eerste uur. Wij gaan eh, door eh, naar een eh, ja, toch wel favoriet van eigenlijk, vind ik persoonlijk vanuit mij dan. Dat is ook wel een beetje omdat hij Spectre gewoon heel goed gedaan heeft. En dan heb ik het over niemand minder dan... All Falls Down, Ella Walker. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do. And I run right back to you. You cross the line. And it's time to say F you. What's the point in saying that? When you know how I'll react. You think you can just take it back but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls en stuur jullie allemaal fijne dagen en...